Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You'll be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Blend it, ladies, blend. What did I say about coming into my room when I'm doing a video? Get out of my way! Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. You're just way too fucking cool. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. Cause you're so fucking cool. guys make me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me have I gone insane? Talking to myself, but I don't know what to say.